Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden morgen toch wel treinen over de spoorbruggen bij Nijmegen. Eerder vanavond liet ProRail weten dat de problemen niet waren opgelost... En dat er ook morgen nog geen treinen over de brug zouden rijden, maar dat is dus wel zo. Goed nieuws dus als je bijvoorbeeld met de trein naar Down the Rabbit Hole wil... of voor werk of school naar Nijmegen moet. Clubs, kroegen en concertzalen hoeven het geluid niet verplicht zachter te zetten. De Gezondheidsraad liet vorig jaar aan het kabinet weten... voor een wettelijke grens van 100 decibel te zijn... om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Maar staatssecretaris Van Ooyen ziet het toch niet zitten. De Vereniging voor Keel, Neus en Oren baalt enorm. Voor ons is dat wat teleurstellend eerlijk gezegd. Wij hadden gehoopt en eigenlijk ook sterk gepleit om eh, het advies van de Gezondheidsraad en de WHO over te nemen om het eh, vast te stellen op 100 decibel. Nu blijft het 103 decibel en dat lijkt geen groot verschil, maar hij is eigenlijk twee keer zo hard. Het lijkt erop dat de influencercampagne van modemerk Shein helemaal de verkeerde uitwerking heeft. De modegigant nodigde zes influencers uit om te komen kijken in een van hun nieuwste fabrieken in China... om zo positief in de belangstelling te komen. Shein is de laatste tijd vaak geëxposed door journalisten en onderzoekers. Naast de enorme impact op het milieu als superfast merk werken werknemers 18 uur per dag, hebben ze geen weekend... en krijgen maar 4 cent per kledingstuk dat ze maken. Maar er was in de influencer-video's weinig van te zien. But honestly, I was pleasantly surprised that a lot of the workload was robotic. The girl was telling me that they get a nap time after lunch. How crazy is that? Online worden de influencers nu bedolven onder kritiek. Volgens onze modejournalist Suzanne heeft Shein de influencers alleen de mooie kant van het bedrijf laten zien. Zoals een hypermodern innovatiecentrum, maar niet de fabrieken waar sprake zou zijn van moderne slavernij. Het vermoeden is ook dat gesprekken tussen influencers en Shein-medewerkers tijdens deze trip in scène zijn gezet. Veel mensen vinden dan ook dat deze influencers eigenlijk aan een soort toneelstuk hebben meegedaan om Shein's imago te verbeteren. Shein heeft in een statement gezegd zegt dat volgers moeten stoppen met het bedreigen van de zes influencers.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 Het is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar zo goed als dicht. Dus je kunt nog wel via de parallelbaan. En op de A5 Amsterdam Hoofddorp daardoor ook file voor de aansluiting met de A4. Daar sta je ook 10 minuten vast. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Fan FM. welkom terug bij het tweede uur. Eh, we zijn begonnen met eh, If van Brad natuurlijk. Een heel bekend nummer. Ook een mooie tekst. Ook een hele mooie, eh, melancholische tekst eigenlijk. Ja, ja het, heeft natuurlijk te maken met dat hij schreef over, over een liefde. Een schilderij kan duizend woorden verbeelden, maar ik kan jou niet schilderen. Want jij bent zo bijzonder voor mij. Ja. En, en in mijn echte thuis, dat ben jij. Ja. Waar ik steeds weer kom en... Eh, you come and pour yourself on me. Eh, en als, een, als je als man de keuze hebt tussen eh, twee vrouwen... Ja, ehm, if a man could be two places at one time, I'd be with you. <laughs> ja, ja. <laughs> all the time, ja. ja beside you all the way, ja. Maar inderdaad een mooi nummer. een goed begin van het tweede nummer. En dan eh, de, de chorus met Flower of Scotland weer. Eh, iets heel anders eigenlijk, hè? Meer, eh, ja, meer Ierse muziek. Ja. Nee, Schots. Schots. Schots, ja, natuurlijk, sorry. Spreek ja. het niet uit als, <laughs> <laughs> als Ierse. nee, nee, nee. Het is, ze hebben zelf, zelfs het National Anthem ervan gemaakt. Oh, echt waar? Ja, dat, de, niet dat het een officieel volkslied was. Maar er begon geen rugbywedstrijd of een voetbalwedstrijd zonder dit lied. Dat werd altijd van tevoren gezongen. En de Corries hebben het heel eh, belangrijk gemaakt. En waarom was dat nou zo'n mooi nummer? Ja. Dat beschrijft de overwinning van de Schotse koning Robert de Bruce... op koning Edward II, uh, eh, Edward II ah, oh, van, van Engeland. In, in de slag bij Bannockburn in 1314. <laughs> en om dat weer omhoog te halen... je weet dat waarschijnlijk uit de publiciteit dat er weer ontzettend veel gedoe is over onafhankelijkheid. zelfstandigheid, ja. ja. ja, ja, eh, dat dus weer wordt dat lied ook gezongen. En de Schotten waren ver in de meer, minderheid, maar wisten na jaren hun tirannen te verdrijven. Ja, ja. And send them homewards, they think again. <laughs> dus eh. eh en dat eh, is een... Eh, dus nou wordt het weer eh, volop gezongen bij wedstrijden en dat zo. toch al, nee, het was toch al zo. Maar nog steeds, ja. Ja, maar dat, wordt nu in de publiciteit nu natuurlijk belangrijk. Ja, natuurlijk, ja. ja. En, en, en, een eigen anthem, ja. ja. Je begint met, je begint met het eerste couplet. Oh, Flora Scotland, when will we see you like again? Ja, ja. En, en dan uh, beetje bij het tweede couplet. Ja, ja. ja, je moet een beetje Schots accent. Ik, ik, ben er een aantal keren geweest in Schotland, dus ik, dat lukt wel een beetje. Maar dan begint het twee, eh, tweede couplet. Dat begint heel rustig en liefelijk. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still. For land that is lost now, and those so dearly held. En dan, en, en dan gaat hij het weer hebben over vroeger. Ja, ja, ik ongelooflijk. Ja. Ja. <laughs> Leuk, het is, ja. Het is ook, muzikaal zit het heel het mooi in elkaar. elkaar. Okay. ja. En ik snap dat, eh, dat eh, eh, een muziekavond in Schotland in een kroeg. Ja, als je ze met z'n allen mee kan zingen. Ja. Iedereen kent het. Dat is leuk natuurlijk. Ja. En hebben de chorus het geschreven of is het een eh, eh, traditional of zo? Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat zij het geschreven hebben, maar ook weer wat gejat. Ja, het, het, is onderdeel van volksmuziek. Ja. Ze hebben in ieder geval, eh, de melodie is misschien wel ouder. Ja, maar zij hebben het in Schotland wereldberoemd gemaakt. Oké, nou, te gek hoor. Knap. Ja, je moet wel iets gezamenlijks hebben. Hè? Dat vind ik in Engeland ook altijd zo mooi. Die voetbalwedstrijden, dat ze met z'n allen zo zingen. Hè? Dat is heerlijk. God Save the Queen. Ja, Zingen ze samen. Daar heb ik, eh, die, die God Save the Queen vind ik wel grappig. Mijn eh, eh, middelbare school. Ja. De, de, uh, het Triniteitscollege. Triniteits Lyceum. Echt waar? Ik kom ook van het Triniteitsmuseum. Oh, nou, dat hebben we, eh, dan heb je daar ook uh, eh, Ozalig Triniteit. Kijk hoe gij ons verblijft. <laughs> Ken je dat nog? nee, eerlijk gezegd niet. ik was, eh, zalig <laughs> Triniteit. Kijk ja, dat wel. Ja, ja, Maar dat is van God Save the Queen. Ja, dat is helemaal, natuurlijk, ja, bekend. helemaal gejat. Nee, bekend nummer, ja. En, ja, en daar hebben wij vervolgens, de, de, de, God Save the Queen had ik een vierstemmige versie van. Ja. En onlangs hebben we een reunie gehad van de Triniteits. En ik zat in het comité met de huidige dirigent van het Sanders Mannenkoor. Ja. Eh, dat is eh, Ed Wertwijn. Ja. En toen hebben, hij heeft gespeeld en ik heb gedirigeerd. Okay. We hebben eh, vierstemmig Cats heeft de Queen gedaan, maar dan met, op de tekst van de Triniteit. <laughs> en de volgende keer ben je er gewoon bij, bij de reunie. Ja, ja volgend, jaar, bestaan we 100 jaar of zo, of wat ook. Ja, ja. To Scotland. Will we see your legs again? The fought and died for your way, but hill and glen and stood. That fought and died far, for. Yerway, Battelle and Glen, Queen uit. Ja. Ook een uh, ja, kippenvel nummer, dat helemaal met je eens, ja. ja en zeker de zang, want dat zal jou helemaal aanspreken. Ja, de, de, eh, eh, dit is een natuurtalent, die Freddie Mercury. Ja? En die heeft een, net als, ik zal maar zeggen, Ivan Rebrov. Mhm. Die... die had ook meer dan vier octaven. En dat, eh, Mercury had dat eh, eh, niet helemaal in de laagte. Maar wel een heel hoge... Hij kon hoog komen, ja. Ja, ja, heel hoog. Ivan Rebrov had een, die had een echte sopraan. Maar dat zou ah. je bij Mercury Zuid, is het echt een hoge tenor. Oké. Dus uh, dat, dat, dat, klinkt weer anders. Ja, met, met vibrato en dergelijke. Heb je die film nog gezien? Ja, die vond ik prachtig. Mooi, ja ook dat het eh, nummer eerst afgewezen, afgewezen wordt. En dan toch opgepakt eigenlijk. En dat eh, zo'n ja, gigantische hit wordt. Ja. Hij, hij, hij heeft er... Eh, dat, is bijzonder. En dat komt nergens goed uit de verf waarom hij dat zo doet. Maar hij, ze, ze, impresario wilde absoluut niet dit nummer doen. Dat was veel te lang. Mm 5 minuten 26 of zoiets, weet ik veel. Ja. Of 5 minuten 59 zelfs. Ja. En dat deed je niet in, de popmuziek. niet, nee. nee. Dat was twee, drie minuten. Want en en dus hij heeft eh, verschillende versies, eh, eh, ritmes en, en, en zangpatronen heeft hij achter elkaar gezet. Ja. En, en hij heeft ook uit een heleboel culturen een, oh, dingen gehaald. en, en, ik weet niet of je het zelf is opgevallen, maar het is een mix van verschillende stijlen, zou ik maar zeggen. En eh, wij hebben het ook proberen in te studeren met, eh, eh, de, het koor. Met, met het koor. Maar dat is ons, ons niet gelukt. dus, want dan moet je hele goede amateurs, semi-professionele amateurs hebben. dat is het niet gelukt. Maar mij intrigeerde vooral van dat Scaramouche. Scaramouche, Scaramouche, ja. ja. En, dat was een Italiaanse comedienne toen. En dan, had hij, dan heeft hij opeens weer over de Fandango. Dat is een Spaanse dans met veel trappen op de grond. Ja, is dus, eh, een soort flamenco. Dan weer over Galileo. Galileo, Galileo, Galileo, let me go. En, dan eh, heel bijzonder, Bismillah. Dat is een, eh, een term uit het Arabisch. Oh. En dat wil zoveel zeggen als moslims in de naam van God. Ja, ja. En, ehm, en daarna gaat het opeens weer over Beelzebub. Ja, Beelzebub. En dat is eh, de, eh, in het Hebreeuws eh, de, de, de, de naam van de duivel. Ja. Of als de assistent van de duivel. Nou, dat, dat vond ik heel, heel bijzonder. Ja. En ja, ik, ik ben er gek op. Ik vind het maar je zegt verschillende stijlen door elkaar heen of na elkaar ofzo ja. Zoals bijvoorbeeld... Nee, het zijn geen stijlen die, die, die, die ik zomaar eventjes als stijl apart oh. kan zetten. Maar, ja, eh, geen bossa nova of zo? Ja, nee, dat, zo bedoel ik het niet. zo bedoel, nee, het, was echt uniek. De manier waarop hij met muziek heeft gespeeld... en zelf gecomponeerd heeft, eh, dat is eh, uniek. Ja, ja. Dus, piano-introotje, ja. De, de, man was ook... ja, een, een, soort kleine Mozart. Hij kon klarinet spelen, hij kon piano spelen. Hij, een heleboel instrumenten kon hij zelf spelen en waarom zeg je dan een kleine Mozart? Mozart is toch wel veel groter? Anders. Anders. Eh, Mozart was geen, eh, eh, geen echte uitvoerder. Hij was wel briljant op de piano. Ja. Was hij wel. Maar het, het was geen uitvoerend muzikus. Nee, hij was, meer een dirigent ja. en een, componist. Ja, en, en dit is meer een performer. Ja, ja. Dus uitvoerend. ja. Ja. Eh, ik, ik weet niet precies. Eh, eh, volgens mij heeft Mozart nauwelijks gezongen of zoiets. Of, tenminste, als... Niet opgetreden of zo. Ja. Ja, ja, Maar wel als dirigent. Oké, ja. Dus het is een andere genialiteit. Maar Mozart staat wel behoorlijk alleen in, in de, qua genialiteit. Het wordt oh, wel een van de beste componisten ooit ge, genoemd. Niet Beethoven of zo bijvoorbeeld. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat, ik denk dat Mozart op eenzaam mogen staan. Hij was natuurlijk geen... een beetje gek. Ja. En, en uh, vrouwenjager. En, eh, ja. Maar, maar net zoals Freddie Mercury... helemaal zijn eigen gang gaan. En dan wilden die jongens weglopen van de... Van de, de eh, de Queen. Ja, ja. En dan ging je ze toch weer naar zich toe halen, want dan ging je weer heel eerlijk zeggen van ik heb jullie nodig. Dat is waar, ja. Want zonder jullie kan ik niet zijn wie ik wil zijn.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 Ramse Shaffi. Qua zingen dan, hij is zeker geen uh, nee, geweest of zo. Eh, eh, ja. Kijk, hij, hij, rookte natuurlijk veel. En... Nou, ja, roofde vind ik negatief klinker. Het is gewoon nee, nee, nee, nee, nee maar, maar daardoor was zijn stem niet altijd even goed. In, in de oh, hij rookte. Ja, oké. Wat, wat verstond je dan? Roofde. Nee, nee, nee. nee hij rookte. Nee, de, het is absoluut een, een, een, een Qua, qua muziek liedjes die hij heeft gemaakt. Mhm. en, en, eh, eh, maar hij heeft niet alles zelf geschreven. de Lennon Nijs schreef voor hem, Boudewijn de Groot schreef voor hem. Ja. En, en eh, ik heb mezelf ook meegemaakt als jonge jongen. Van, van misschien 16, 17 jaar. ja. Maar ik, toen heb ik hem ook in Haarlem zien lopen. Zo, zo zat ze kanon. Ja. En, en heel jammer. Maar, maar ik heb hem ook meegemaakt dat hij zomaar binnenkwam aangevlogen om voor oudjes in Zandvoort te spelen. Ja. Oh, en dan ging hij achter de piano zitten, alles uit zijn hoofd en spelen. Eh, hij, kon onwijs goed piano ja, spelen. eigenlijk, hè? Ja. En, en, eh, maar een hele boeiende man. Ja. De pastorale samen met Lisbeth Lis vind ik inderdaad een van zijn mooiste nummers, ja. Ja, ik, ik, ik was er heel erg eh, verliefd op. En, en ik heb met met Lennart. Uh, Lennart was een eh, vaste columnist van de Haarlems Dagblad. Lennart Neig? Ja. Oké, wist ik niet. Nou ja, en eh, die schreef ook heel goed en veel over Haarlem. Oh. En ik was... ik ben heel lang... Heb ik daar gewerkt. Ja. Tot 2000. 2001. En toen... als ik s'avonds aan het werk was... Dan gingen we nog wel eens met elkaar kletsen en soms een borreltje drinken. Ja. En hebben we het ook wel eens over de pastorale gehad die hij geschreven had. Uh, Boudewijn de Groot heeft de muziek gemaakt. Ja, en hij nou, de tekst, ja. En hij, eh, eh, hij wimpelde altijd een beetje af alsof het een serieus nummer was. Oké. en ik vond dat er een heleboel spiritualiteit in zat. Vind ik maar dat vond hij flauwkul. <laughs> Dat zei hij dan, hè? Ja, ja. Ja, dat, dat, mag je wel zo zien, maar... Dat, het is niet zo, ja, oké. <laughs> het was, hij was een beetje, ah. een beetje leuk gek. Ja, ja, ja. Maar er zat... Ik, ik vond hem altijd, eh, eh, dat kan ik me nog heel goed herinneren... dat hij een soort binnenwereld had die hij niet zo vaak opendeed voor andere mensen. Nee, oké. Dat was mijn... Eh, dat denk je toch wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Fantastische kerel. Maar, een beetje teruggetrokken, een beetje introvert wel, ja. Soms, en soms ook niet. Maar ja, bij zijn echte gevoelens denk mhm. ik dat hij die niet zo gauw liet nee, zien. Ja. Want de tekst is, vind ik eigenlijk wel mooi hoor. Ook die vergelijking met de, de zon en zo. En, eh, ja. en dan die Lisbeth List die er zo mooi in komt. Ja, ik vind het een heel mooi nummer, ja. ja. Ja, Lisbeth List heeft natuurlijk ook nog andere mooie nummers gemaakt. Hè. Laat, me niet, niet, laat me niet alleen. Dat vind ik ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ook, Zo, ja, ook zo gevoelig. Ook een uh, ja, <laughs> kippenfilmnummer, ja. Nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Ik heb nooit zo goed begrepen waar het allemaal over ging. Maar het was gewoon een een duet, ja. een duet voor de aarde en de zon. Ja. En was de aarde en hij was de zon. Ja. ja. dat is een liefdeslied eigenlijk, vind ik wel. Ja, ja. ja. het, gaat, dieper, het, dieper als het liefdeslied. Want ze, ze, hebben wel een grote vriendschap met elkaar gehad. Mhm. Maar eh, eh, Ramses was natuurlijk eh, homoseksueel. En ik denk niet dat ze op die manier de liefde hebben bezongen. Het, het, was niet een liefde tussen die twee, nee. Het was nou, er was wel liefde, maar ik denk niet op de amoureuze manier zoals wij Nee, op, die manier. Ja, tussen die twee, ja. ja. ja. Nou, we gaan luisteren. Hier komt Ramses Shaffi en Lisbeth Lis met Pastorale. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van jou zon. vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Frank Sinatra. ja. die verschrikkelijke mooie stem. Hè? Ja. En dan de mooie, een van de mooiste nummers, My Way. Er, er zijn meer nummers van hem waar ik kippenval van krijg hoor. Maar dit, dit, dit is wel een van de nummers die ik... Eh, eh, ik, ik, denk dat ik 12 was of 13. dat ja. Mijn, eh, mijn oom had op zijn boot op de Westeinder ah. en op de Kaag had hij een cassette. En die draaide ik grijs als hij er even niet was. Oh toen al had ik in de gaten van eh, dit is een hele grote. Ja, Want de timing van Frank Sinatra die is ongeëvenaard. Ja, ja. Want als je, als je in de muziekgeschiedenis kijkt van eh, hoeveel uitvoerende artiesten in de populaire muziek hè, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hè. Ehm, dat gevoel kunnen overbrengen met timing. Dus niet precies in de maat zoals je het klassiek zou denken. Ja. 1, 2, 3, vier, dan ga je dan gaat het weer naar voren. Maar hij doet van... Uh, eh, And eh, now the end is near, and so I face this final curtain. Hij komt altijd weer uit op die ene, op tel 1. Maar daartussen kan hij heel erg ah, goed de timing regelen. En daar was hij onwijs goed in. Ja. Dat kunnen we, maar heel weinig mensen hem uh, Ik vind het toch verrassend, want ik, uh, gisteren hebben met een vriend ook nog over muziek gesproken. En hebben geconstateerd dat eh, muzikanten, muzikanten, net zoals jij bijvoorbeeld... die luisteren toch anders naar muziek. Jij, jij kijkt ook naar de technische eh, aspecten van de muziek. Hè? Jij begint al inderdaad over in dat hij daar binnen valt en zo. Dat hij daar een beetje tussen kan swingen. En dat lijkt me een voor- en een nadeel. Als je ook naar de techniek gaat luisteren en zo. Je zit al te denken, nou dan zingt hij dat een beetje in mineurstemming en dan gaat hij weer langs. En dan... maar ik kijk vooral wat het mij doet. En dan, is, pas, ga ik, en dan pas ga ik verzinnen van hoe doet hij dat dan? Oh, waar? Oh, oké. Het is andersom. dus je, je, krijgt een, door de studie krijg je een verdieping van dat je hoort hoe doet hij en wat je eigenlijk al mooi vindt. Ja. Maar wat is nou waarom uh, eh, Frank Sinatra het veel beter doet dan eh, eh, bijvoorbeeld... Ja, maar ga je toch niet naar de techniek kijken? Nee, nee, nee, nee, nee, maar waarom spreekt het meer aan? Waarom eh, ze, oh vinden mensen het mooi? Technische uh, dingen. Nee, nee ja, maar dat, daar ben je daarnaar op zoek. Van wat, wat, wat maakt dit zo bijzonder? En dan hoor, op een gegeven moment eh, hoor je collega's van hem in, de, in het vak... Mhm. hoor je dit soort dingen zeggen. En dan begrijp je opeens van... hé, hey, je hoeft niet per se altijd dat exact in de maat te doen... Nee, maar je kan gewoon met je timing een beetje... Ehm, wat doen. En dan, dan word je... Nou, ik vind het wel leuk Daar word je zelf beter van. Ja. Dus je, je, ik vind het een mooi nummer. En dan ga je doordenken van, ja, waarom is dat nou mooi? Ja. Waarom vinden mensen dat mooi? Ja. En waarom vind ik het mooi? Ja, bij mij is het... En waarom vind ik het mooi? En waarom krijg ik kippenvel? Ja, nou, een bepaald gevoel die je over kan brengen. Ja. Maar waardoor, inderdaad, toch meer eh, de combinatie van zijn stem en de muziek erachter, ja. Ja, maar het is niet zo simpel. Dat bedoel ik ermee. Dat, nee, dat, geloof ik ook niet. Nee. maar ik denk voor de doorsnee muziekliefhebber is het wel zo simpel. Hè? Ja, ik misschien denk, eh, ja, misschien is het goed dat we er meer over nadenken. Waarom vind je het mooi? Het hoeft helemaal niet. Nee. Ik, ik vind dat toevallig leuk. Ja, ja dat vind ik wel leuk om te horen inderdaad. Ja. ja. ja. Ik, ik, ik, ik ben daar nieuwsgierig naar. En eh, ik, eh, want hij, Frank Sinatra schrijft... Die, hij heeft ook een heleboel liedjes geschreven die ik... Eh, niet zo interessant vindt. Nee, maar op het moment dat het over echt gevoelens gaat... The Sound of Rain in My Heart... Ja, ja, ja. Dat zingt hij op een gegeven moment. Rain, ik geloof dat het Rain in My Heart heet of zoiets. Dat vind ik een fantastisch nummer. Ja, oké. Ja. En, en dan hoor je dat eh, orkest hoor je aanzwellen. En dan op een gegeven moment... Eh, dan hoor je waarom hij er zo warm voor loopt. En dat, dat doet hij op een bepaalde... Ja. Uh, bij dat nummer bijvoorbeeld. En, en, en, dat vind ik prachtig. Ja, dat is mooi. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course each careful step along the byway and more, much more than this, I did it Yes, it was my way. Ja, want nu stappen we eigenlijk over naar uh, niet zingen, maar meer naar uh, gitaren, hè? Ja, ja. Nou, eh, een echt mooi gitaarsolo. Ook een pareltje begrijp ik, hè? Ja. Met Ten Years After Love Like a Man. En dan de live uitvoering en dan alleen het solo. Ja, eh, de, want hij is veel te lang. Hij, eh, Hoe lang duurt hij, geloof ik? Uh, 7,41 heb ik er. Ja, maar de versie die ik heb doorgegeven, die vond ik, dat, daar zit die zang, want hij staat een heleboel keer op, op YouTube. Klopt, Maar deze versie, ja. knippen en plakken, dat was de, de Fillmore East. Dat was een live concert. Ja, die heb ik ook gepakt en die gaan we ook draaien. Ja, ja. klopt. Ja, dat was heel, heel duidelijk. Hè, dat riffje. En dan gaat hij beginnen. En dan gaat hij aan de gang, ja. Dat heb ik wel vroeger met de luchtgitaar gedaan. luchtgitaar, ja. Ja, mooi. Ja, Tennis is ook een van mijn favorieten. Ik, ik vind hem ook een hele mooie stem hebben, ja mooie blues. Maar dat kan ik niet zo beoordelen, want daarvoor ken ik Tennis After niet goed genoeg. Ah, oké, ja, ja. Maar ik weet dat eh, toen ik dit een keer hoorde, dat nummer, op die live LP toen nog. Ja? Toen dacht ik van zo, dit is eh, bijzonder. Ja. En eh, dat, datzelfde bijzondere heb ik met uh, de drumsolo uit Ineka da Ja. En ook daarvan heb ik een heleboel beluisterd. Ja. Want ik dacht aan, van, wat kun je ervan meenemen op de de uitzendingen. Hè? Bij de uitzendingen. Ja, ja. Want er zijn een heleboel die, die waar geen kippenvel van krijgen. Nee, nee, die wel. Maar deze bijvoorbeeld, Van, zowel van Iron Butterfly als van, als van T.S. After, dat vind ik fantastisch. Ja. Nou, ik denk dat eh, in de Gala de eh, toch ook wel eh, bekend is geworden door dat drumsolo inderdaad, ja. Ik vermoed het, ja. Ik denk het wel, ja. ja. Want het was vooral, vooral, bij andere... Ik heb hem ook van... Nu Ron Bushi, <clears throat> die het kennelijk speelde. Ja. De drummer. Die heb ik ook later een andere versie gehoord. Een modernere versie. Mhm. Waarbij die niet zo met zijn haren zwaait en zo. <laughs> ja, en, ja, ja. En, en, die vind ik gewoon veel minder spannend. Ja, Maar dat is een kortere. Ja. En dan gaat hij niet, niet zo helemaal uit zijn dak. Nee. Op, de, op die... Eh, want ik, ik vind het paar, eh, eh, dat hij met de spanning varieert van de, van de drum. Eh, ja, ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. En ook je zegt, dus, hij is ook melodisch aan het drummen. Het is niet alleen ritmisch, maar ook melodisch. En dat, dat maakt het knap. Ja, ja. Ja. Ik ken hem helemaal, bijna helemaal uit mijn hoofd. Ja. <laughs> Nou, we gaan eerst naar uh, eh, Terence After luisteren. Alleen het gitaarsolo. En dan maar meteen door naar een drumsolo. En dan als laatste pareltje in dit programma... de Sugar Hill Gang met Rappers Delight. De, de rapmuziek. Ik ben daar geen grote fan van. Oké. maar die zit er ook tussen. Die zit er ook tussen, ja. Want, eh, en en eh, ik denk van... Eh, die ik uitkoos... Ja. Die zat gewoon qua ritme en qua zang en, en gewoon heel goed in elkaar. Klopt. Ik heb die tekst bekeken. Oh. Maar liefst 1371 woorden heb ik eventjes zitten tellen. <laughs> En, en dat je dat uit je hoofd kunt zingen. Ja, dat is zo waanzinnig moeilijk. En vooral, ik heb het zelf ook geprobeerd om mee te zingen met, ja, uh, met, de muziek. Ja. En dat is onwijs lastig. Voor iemand die, ik heb een onwijs groot repertoire gekregen. Maar om zo snel eh, alles ritmisch achter elkaar te zetten, ja, vocaal. Dat is waanzinnig. Eh, en eh, mijn broer heeft, een, mijn oudste broer Ron, heeft een talent om, om, om dat te kunnen. Die, okay. die, kan, die kent hem helemaal uit zijn hoofd. Zo, te gek, ja. En, en, en, uh, het rijmt natuurlijk wel, dus... Nou ja, het rijmt wel, maar het, ik zou zeggen, probeer het zelf eens. Het is onwijs, als je straks een stukje hoort, dat is onwijs lastig. Ja, ja. Maar er werd heel goed geklapt, heel goed gedanst. Het, zat, het, zat, gewoon heel knap in elkaar. Ja, mooie ritme inderdaad. En dat is van... Ik het was een van de eerste, ja. 1980 of zo was het. Eh. Oké, ja. De Sugar Hill Gang, hè, met de Rappers Delight, ja. ja. Ik vind het wel een mooi nummer van de Sugar Hill Gang. Hè. Dat is volgens mij ook de eerste eh, grote rap-hit geweest. Nee, maar we gaan een beetje afronden. Ik uh, wil in ieder geval hartstikke bedanken. We gaan eindigen met de Sugar Hill Gang. Kijken hoe ver we komen. En eh, hartstikke bedankt voor jouw pareltjes van de muziek. Ik denk, ik heb ervan genoten. We hopen weer van je geleerd, dus eh, hartstikke bedankt.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 Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. And sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in yo behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo. all give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I say the one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip the hippie to the hippie, the hip hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang bang, the boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle and bebop, we rock a Scooby Doo, and guess what? America, we love you, because you rock and a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, then bang bang, the boogie to the beat. Beat is so unique, come on everybody and dance to the beat. bit of a hip hip hopper, you don't stop. But rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat and attempt to raise your body heat I just blow your mind so with that you can't speak and do a thing but a rock and shuffle your feet and later change up to a dance called the freak and when you finally do come into your rhythmic beat rest a little while so you don't get weak. I know a man in hate he has more rhymes than a serious bank, so come on, hey, i sing that song until the rhythm of the boogie the bang bang the bomb. Well, I pimp the dip, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, you do the freak bang and do the bump, and when the sucker MCs try to prove a point with Trevor's trio, or when the serious joiner from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable.